6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in het land wordt de komende dagen strenger gecontroleerd op de naleving van de coronaregels. In de regio IJsselland in Overijssel wordt komend weekend extra gehandhaafd in de horeca. De laatste tijd is het daar op terrassen en in cafés te druk. En waarschuwingen helpen niet meer, zegt de politie. In Zeeland vormen de vele toeristen een bron van zorg. Recreatieondernemers hebben een brief gekregen waarin de veiligheidsregio aankondigt dat er streng gecontroleerd gaat worden op de naleving van de voorschriften. De werkloosheid in Zweden is gestegen naar 9,8 procent. Dat is het hoogst in het land sinds 1998, meldt het Zweedse Bureau voor de Statistiek. Door de coronacrisis zijn er zo'n 150.000 mensen hun baan verloren. Vooral onder jongeren nam de werkloosheid toe. In Eindhoven zijn uit voorzorg 16 woningen ontruimd. In de straat is mogelijk een explosief gevonden. De politie heeft de straat gedeeltelijk afgezet. De explosieve opruimingsdienst van Defensie is onderweg naar Eindhoven om de situatie te bekijken. Of het echt om een explosief gaat is voor de politie nog onduidelijk. In Duitsland zijn acht mannen veroordeeld voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw bij een nachtclub in Freiburg. De verdachten zijn voornamelijk vluchtelingen, afkomstig uit Syrië, Irak en Algerije. De hoofdverdachte kreeg 5,5 jaar cel. De acht zeiden dat er sprake was van seks met wederzijds goedvinden, maar daar ging de rechter niet in mee. De zaak maakte destijds veel los in Duitsland. Aanhangers van de rechtspopulistische partij AFD gingen de straat op om te demonstreren tegen het vluchtelingenbeleid, wat weer leidde tot tegendemonstraties. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe, maar het blijft vrijwel overal droog.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 Should I stay or should I go now? decisions bugging me Indecision, they molest us If you don't want me, set me free Exactly whom I'm supposed to be Don't you know which clothes even fit me Come on and let me know Should I cool it or should I blow or should I go now?